Dit is de grondslag van de Belgische zand, de popcorn Hè? Hier hebben we wat beleefd. Hier hebben we wat beleefd, in Gilbert. Epiderme war belegt. Hier hebben we wat beleefd, die Gilbert. Hier hebben we wat beleefd. 哎哎哎呀。